Onderhandelaars van Israël, de Verenigde Staten, Egypte en Qatar hebben vandaag gepraat over een staakt het vuren in Gaza. De Verenigde Staten willen dat Israël vertrekt uit de Gazastrook en dat meer gijzelaars worden geruild voor Palestijnse gevangenen. Verslaggever Sander van Hoorn is in Tel Aviv in Israël. Sander, hoe groot is nou de kans dat Israël daarmee akkoord gaat? Ja, dat is wat iedereen zich afvraagt. En de mensen hier zijn niet optimistisch. Dat zijn de mensen, de nabestaanden en de familieleden van de gijzelaars. En die hebben vandaag een mars door Tel Aviv gehouden. Zijn ze net klaar mee. Nu of nooit is hun eh, boodschap. Ook voor de mensen in Gaza kan het niet vroeg genoeg komen, zo'n staakt het vuren. Maar Netanyahu gaat, het er, uh, gaat erover. En er zijn mensen die vragen zich oprecht af, wil die wel vrede? De VS zegt dat de onderhandelingen morgen verder gaan. Volgens experts moet er een staakt het vuren komen... omdat anders het Midden-Oosten volledig kan exploderen. In Zweden is iemand besmet met de nieuwe Mpox-variant. Voorheen werd dat het apenpokkenvirus genoemd. En die besmette persoon heeft het waarschijnlijk meegenomen uit Afrika. Volgens het Zweedse RIVM is dit de eerste besmetting die is vastgesteld in Europa. Je hoort viroloog Marion Koopmans over de internationale waarschuwing. We zien ook in Nederland af en toe nieuwe gevallen. Zaak is nu om te kijken, zit die nieuwe variant ertussen? En betekent dat dan wat anders. Dus dat is nu de alert die ook in, in Europa en in Nederland eh, zit. Ondanks dat er nu een patiënt in Zweden wordt behandeld... heeft dat volgens het Gezondheidsinstituut geen invloed op het risico voor de bevolking. De Australische breakdancer Rachel Gunn heeft met een video op Insta gereageerd op de ophef rond haar optreden bij de Olympische Spelen. I'm glad I was able to bring some joy into your lives. That's what I hoped. I didn't realize that that would also open the door to so much hate, which is frankly been pretty devastating. Haar moves gingen viral en online kreeg ze bakken kritiek over zich heen. In een online petitie vragen mensen zelfs om excuses voor haar slechte prestaties. I did take it very seriously. I worked my butt off preparing for the Olympics and I gave my all, truly. Het Australische Comité voor de Spelen heeft de website gevraagd de petitie te verwijderen. Het is volgens hen pestgedrag.